Jelle Visser met het NOS-journaal. De openbare aanklager in Oekraïne zegt dat Rusland bussen met evacuees heeft beschoten... in een dorpje in de buurt van Kharkov, in het noordoosten van Oekraïne. Zeven mensen zouden zijn omgekomen. 27 raakten gewond, al dus de BBC. Vorige week vielen in Kramatorsk door een Russische raketaanval bij een treinstation... ook al tientallen doden. President Zelensky heeft president Biden gevraagd om Rusland aan te merken als een staat die terrorisme steunt. Dat is een van de krachtigste sancties die Amerika kan opleggen. Zelensky deed zijn verzoek in een telefoongesprek. Biden heeft volgens anonieme bronnen toegezegd dat hij een reeks voorstellen aan van Zelensky gaat onderzoeken. Die zijn bedoeld om extra druk op Moskou uit te oefenen. In de omgeving van Kiev zijn na de terugtrekking van het Russische leger... tot nu toe 900 lichamen van omgekomen burgers gevonden. De meeste in Bucha. Volgens de regionale politiechef lagen veel doden op straat of in een tijdelijk graf. De meeste slachtoffers hadden schotwonden. Volgens de politiechef duidt dat erop dat mensen op straat zijn geëxecuteerd. Er worden in de regio Kiev nog dagelijks nieuwe slachtoffers gevonden. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen maanden tientallen kinderen ziek geworden door een hepatitisbesmetting, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Er zijn 73 bevestigde gevallen van acute hepatitis, waarvan 10 in Schotland. De besmette kinderen werden misselijk en kregen geelzucht, diarree en buikpijn. Het gaat om een nieuwe hepatitis-variant. De oorsprong van het virus is onbekend en wordt nog onderzocht, dat dus de WHO. Ook in Spanje en in de Verenigde Staten werden hepatitisbesmettingen ontdekt bij kinderen. In de jeugdgevangenis van Den Heij in Breda is een gevangene van 19 doodgestoken. Een andere gevangene raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Eén verdachte is opgepakt. Over de aanleiding van het incident in Breda is nog niets bekend.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 enough of your love deze rol ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt.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 ritme van Zandvoort. got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine.